Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Den Haag heeft gisteravond 80 mensen opgepakt. Ze protesteerden bij de Tweede Kamer. Daar ging het over de coronawet. De demonstranten zien die wet helemaal niet zitten. In totaal stonden er zo'n 150 mensen op een plein. De politie vroeg ze meerdere keren om te gaan. Toen ze dat niet deden werden er zo'n 80 demonstranten opgepakt. Dat gebeurde volgens de politie vrij rustig. Het kabinet denkt erover om vanaf volgende week de koopavond te schrappen. Het heeft te maken met het aantal nieuwe coronabesmettingen. Dat is de laatste dagen weer behoorlijk omhoog geschoten. En het kabinet wil daar snel iets aan doen, zegt verslaggever Ron Vrezen. En wat ze in ieder geval eh, willen is dat er dan maatregelen komen als dat nodig is... die zorgen dat het s'avonds nog stiller wordt op straat... En dan moet je denken aan het schrappen van eh, koopavonden... of toch ja, ook weer het eerder sluiten van eh, de horeca. Er zou ook zijn gesproken over een avondklok... maar dat zou juridisch te, ingewikkeld zijn. In het Afrikaanse land Mali zijn vier mensen vrijgelaten die door jihadisten waren ontvoerd. Er zat ook een Franse hulpverleenster van 75 jaar bij die al bijna vier jaar vast zat. Ze werd na haar vrijlating op een vliegveld opgewacht door haar zoon die haar huilend optilde. En duizend Amsterdammers konden gisteravond meeeten van de grootste andijvie ter wereld. Chefkok Robert Kranenborg maakte 500 kilo van het spul in één enorme pan. Ik ben een enorme liefhebber van eh, zeg maar deze klassieke Nederlandse keuken. Zowel alle stampotten. Op het moment dat je daar eh, aandacht aan besteedt is dat eh, waanzinnig lekker. De enorme pot werd gemaakt om de aardappeloogst te vieren. Want zo'n oogst is niet vanzelfsprekend, zegt deze boer. De oogst is eigenlijk het slotstuk. Dan zie je eh, of het resultaat heeft gebracht en ook het resultaat dat je wil. En tot die tijd, tot die oogst, ja, zit je eigenlijk toch ook als boer in onzekerheid. Dus als het al gelukt is, dan is dat, eh, is dat altijd wel een feestje. Het weer bewolkt, maar vanmiddag krijgen we ook de zon te zien. Er kan een buitje vallen en het is een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht.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 J'suis tombé la première, merde, merde. Chacal t'a bien Kuma, mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, lol. Mais à qui tu vas la faire Moi j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais, je le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond 80 mensen opgepakt die demonstreerden bij de Tweede Kamer. Daar werd twee dagen gesproken over de coronawet. Woensdag werden al 15 mensen opgepakt. Kledingwinkel Vibra in België is failliet. Alle winkels daar zijn gesloten. 439 mensen staan op straat. De Nederlandse eigenaren wilden een doorstart maken... maar die plannen werden door de Belgische rechter afgewezen. De Russische president Poetin wil een gevechtspauze in nagorno karabach Dan kunnen er doden en gevangenen worden uitgewisseld. Poetin heeft de ministers van Buitenlandse Zaken van Armenië en Azerbeidzjan uitgenodigd voor overleg. Het weer, wat zon vandaag, vooral in het westen af en toe een bui. Vanavond meer buien en het wordt 15 graden. champagne and toast. Sitting on the grass, summer dresses pass. and your old black hat Cause I wanna, they look good on me You're never gonna get them You could act real tough if you wanna.